Jobboot met het NOS Journaal. Er komt een zwemverbod bij de zandmotor in Zuid-Holland. Een stuk opgespoten zand bij Scheveningen. Het afgelopen weekend haalde de reddingsbrigade 18 mensen uit het water... die in problemen waren gekomen door een gevaarlijke stroming in de buurt van een strandtent. Daar gold al eerder een zwemverbod, maar dat werd in juli ingetrokken. Volgens de provincie Zuid-Holland werd de zaak goed in de gaten gehouden. Ook stonden er borden om zwemmers te waarschuwen voor de sterke stroming. Het nieuwe verbod gaat waarschijnlijk woensdag in. Gevechtshelikopters van het Syrische leger hebben vandaag een voorstad van Damascus bestookt. De aanvallen waren gericht tegen opstandelingen die het in dit gebied voor het zeggen hebben. Daarbij zouden volgens de oppositie zeker twaalf doden zijn gevallen. In een andere wijk van Damascus, die ook in handen is van de oppositie, is flink gevochten. Troepen van president Assad probeerden met tanks de tegenstanders uit de wijk te verdrijven. Er zouden daarbij drie doden zijn gevallen. Technologiebedrijf Apple heeft met zijn beurswaarde een nieuw record gevestigd. De koers van het aandeel Apple steeg vandaag opnieuw en daardoor komt de waarde van het bedrijf inmiddels uit op ruim 620 miljard dollar. Niet eerder was een bedrijf zoveel waard. Het oude record stond op naam van Microsoft. Dat softwarebedrijf had op 30 december 1999 op de beurs een waarde van bijna 619 miljard dollar. Het Openbaar Ministerie eist één jaar jeugdgevangenis en jeugd-TBS tegen een jongen van 15. De hoogste straf voor die leeftijd. De jongen uit Capelle aan de IJssel heeft bekend dat hij in januari in Arnhem een meisje heeft doodgestoken en haar vader heeft verwond. De jongen zou zich voor een klein bedrag hebben laten inhuren. De aanleiding van de steekpartij was een ruzie op Facebook. De jongen was al vaker met politie en justitie in aanraking geweest. Het weer vanavond droog en opklaringen, vannacht hier en daar mist. Morgen opnieuw zomers warm met gemiddeld 25 graden.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 Ik heb het over Janice Ian Standing in the Shadows of Love. Luisteraars, welkom bij deze uitzending van Muziekerie. En nog een uur lang gevarieerde muziek vanaf die zilveren schijfjes. man. Hij staat soms als eh, solist op het podium, dan weer met een hele band achter zich en soms ook met een kwartet. Niet voor één gaatje te vangen dus. Love will keep us together, het James Taylor Quartet. you say and do. Will Keep Us Together, James Taylor Quartet, natuurlijk James Taylor samen met Alison Limerick. Deze dame heeft ook al heel wat cd's uitgebracht hoor. En dan heb ik het over Jewel. Ze bracht een cd uit, Pieces of You, enkele jaren geleden. En daarvan de titeltrek. She's a pretty Een liedje met heel veel diepgang, hè? Pieces of You, live opname van deze Jewel. En ja, je kunt in iemand een hekel hebben, je kunt iemand haten. Maar als je het goed nagaat, er zijn altijd kleine stukjes te herkennen van jezelf in die persoon. Diepgang, John Wade en Alison Krauss. become, and it looks like dit eh, nummer schreef, Missing You, schreef hij het samen met Mark en Die zeiden tegen elkaar van ja, eigenlijk zou het een duet moeten zijn. Maar wie vraag je dan om dit duet mee te zingen? En toen werd er al snel besloten voor Alison Krauss. Ik heb wel een aantal cd's van deze jonge man, hier in mijn bezit, maar ik vergeet het af en toe gewoon te draaien. Rod Stewart, If We Fell In Love. flows like a river, just keeps on living. With all their memories, shame, you're so heartbroken. Now you're scared to open. and give your love again. And now, anticipation. I know you're wondering keer alle cd's van die eh, Rod Stewart bij elkaar pakt... dan denk je bij jezelf van... het heeft die man toch mooie muziek gemaakt. Ik weet het, het is een onbeschreven wet. Je mag eigenlijk geen kerstmuziek draaien voor, eh, voordat Sinterklaas weer het land uit is. Die man met die grote baard. Maar ja, dan komt de andere man met eh, die grote baard ook weer het land binnen. Hè? excuses. Eh, ik, ik, heb toch, eh, ik heb nu een cd ontvangen van eh, de CDX uit Amerika. En daar zijn er twee bij met alleen maar kerstmuziek daarop. En toen dacht ik bij mezelf van, what the heck. Ik draai gewoon waar ik zin in heb. Want dit, dit is zo ontzettend mooi geschreven door Joey en Rory. It's Christmas time again this year. I can't believe it's already here. bought a single thing Oh dear, I'm so far behind I like to get my shopping done before The lines get long in all the stores I'll spend more than we can afford But hey, it's Christmas time it's Christmas time again, you see Let's go pick out the perfect tree Is it leaning or is it just me? Oh, hon, it looks just fine. We'll hang the tinsel, string the lights. These ornaments will take all night. It's a lot of work, but that's alright. It's Christmas time. Oh, looky here, I love this show. It's Christmas time. It's Christmas time, who's at the door? Why, well, sure, there's room for seven more. We'll make some pallets on the floor. That'll be just fine. Turkey's done. Christmas time. It's Christmas time again, you know It hit me just an hour ago It ain't about the mistletoe Let's keep that in mind It's about the star that left the way The baby child born that day is cause of him We all say It's Christmas time En hier staan er veel meer van die hele mooie liedjes op Die niet echt in de stijl zijn van Stille Nacht, Heilige Nacht en Jingle Bells en daarom zult u ze nog veel vaker gaan horen in het programma Muziek En die laat ik ook helemaal uitklinken, dit soort platen. Een uh, buurman die gaat zo'n kleine eh, vier maanden per jaar naar eh, China toe. Het is ongeveer zijn tweede land geworden. En iedere keer als hij terugkomt, dan heeft hij weer een cd bij zich. Of twee, of drie. Met alleen maar echte Chinese muziek. En dit is dan een uh, compilatie-cd met, ze noemen het daar, popmuziek. Vraag me niet hoe het heet of wie het speelt. Het instrument zal beslist een speciale naam hebben, maar eh, ik noem het maar gewoon een fluit hoor. En toen ik deze cd hoorde, moest ik meteen denken aan dit liedje. The Colors of the Wind van Vanessa Williams, met zo'nzelfde fluitje. the street. avondvullende de tekenfilm Pocahontas van Disney. deze man die zag ik eh, afgelopen week ook weer eh, op tv. Na een hele lange tijd alweer hoor. I'm so happy I can't stop crying. Dit is Sting. Several weeks have passed now since she left. to find that they miss me. Maybe I could come and babysit sometime. She says, Are you okay? I was worried about you. Can you forgive me? I hope. man formaatje Rare Earth werd eigenlijk jaren geleden ontdekt door een LP uit te brengen met aan één kant één nummer in de Garda da Vida. En dat was echt 15 minuten lang dat nummer hoor. En je moest echt eh, houden van de Rare Earth of je was echt een tegenstander van die Rare Earth. Touch Me If I Fall, dit zijn de Indigo Girls. mountains I've missed of years. Come down Dit is een singer-songwriter uit Amerika. Hij luistert naar mijn naam Rodney Forster. Heeft al heel wat cd's uitgebracht met door hem zelf geschreven nummers. There are nights I've owned this town. nights it owns me. my guitar Is up as long as I go. Oftewel, ik verzin het waar je bij staat. Dat is een beetje de, vrije vertaling daarvan. Ik zat van de week naar de radio te luisteren en hoorde ineens uh, Stef Bos voorbij komen. Hij is van plan, of hij is niet van plan. Hij heeft helemaal een nieuwe cd opgenomen en dat heeft hij samen gedaan met het Metropoolorkest. Het zijn allemaal liedjes die iets te maken hebben met de Bijbel. Hij dacht, de macht van muziek moet ook daarvoor kunnen werken, hè? en we zijn nog altijd samen Dan zoek toch door het dal Jij staat voor mij Ik sta voor jou Oog in oog en zonder woorden Zijn we zonder het te weten Misschien al jaren met elkaar vertrouwd maar ik breek nog liever dan te buigen voor een wereld Die wil horen dat ik van je hou En als ik ja zou zeggen is het zonder woorden Zonder woorden en getuigen In alle stilte en alleen Met de macht van de muziek zouden nooit kunnen bestaan zonder elkaar. En levenslang beloof ik niet, want er zijn geen woorden groot genoeg voor wat je voelt of ziet. En als ik ja zou zeggen is het zonder woorden, zonder woorden en getuigen. In alle stilte, in het niet en met de macht van de muziek. zijn huizen in de wereld waar de liefde is verdwenen, omdat ik er heb gewonnen. Dus ik laat je vrij, zolang jij blijft bij mij. Maar ik teken niet voor liefde, want met de angst om te verliezen, raak ik altijd alles kwijt. En ik zonder woorden, zonder woorden en getuig. In alle stilte en alleen met de macht van de muziek. Met de macht van de muziek, de liefdestroom. Met de macht van de muziek, jij staat voor mij. Met de macht van de muziek, ik sta voor jou. Met de macht van de muziek. wat eh, stukjes horen van die nieuwe cd van Stef Bos. En ik moet u zeggen, het was eigenlijk toch wel verrassend, hoor. En deze man was afgelopen week ook weer op tv om de een of andere reden.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 En God zij dank niemand die ik tegenkwam. is stil in Amsterdam. De mensen zijn gaan slapen. Mm. Ik steek een sigaret op en kijk naar het water. En denk over mezelf en denk over later. Ik kijk naar de wolken ik overdrijf.